uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen. Zeker 12 gebouwen zijn verwoest. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het kreupelhout kurkdroog... en bovendien wordt het vuur aangewakkerd door de felle wind. 300 brandweerlieden bestrijden het vuur. Daarbij worden al 10 vliegtuigen ingezet... en er worden er snel meer verwacht vanaf het vasteland. In Purmerend is de afgelopen avond een explosief gevonden in een park... waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic... in het Leegwaterpark, hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie zegt niet om wat voor soort explosief het gaat... en ook niet hoe dat in het park terechtgekomen is. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika het slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studente was eind juni samen met een Britse en een Amerikaanse studente... met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park... toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De drie studenten moesten daarna naar het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden... en beschouwt de overval als een poging tot moord. Tennisser Wesley Koolhof heeft samen met de Brit Niels Kupski het herendubbelspel op Wimbledon gewonnen. De twee waren in de finale te sterk voor het duo Marcel Ganolers uit Spanje en Horacio Ceballos uit Argentinië. 6-4, 6-4. Koolhof is na het duo Jacco Elting en Paul Haarhuis en Jean-Julien Royer de vierde Nederlander die het dubbelspel op Wimbledon wist te winnen.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.